Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bewoners van 500.000 sociale huurwoningen krijgen mogelijk toch een huurverhoging. In de voorjaarsnota van het kabinet is afgesproken dat die huren zouden worden bevroren... en dat huisbazen compensatie zouden krijgen, maar er is geen geld voor. De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, vindt dat een gekke situatie. Wat nu een beetje dreigt, is dat je zometeen als je een bepaald type verhuurder hebt... dus iemand die er geld mee wil verdienen dat dan je huur wel omhoog gaat. En als je een sociale verhuurder hebt in de zin van een woningbouwcorporatie, dat dan je huur niet omhoog gaat. Nou, vanuit bestaanszekerheid of vanuit eh, de mensen helpen om de maand door te komen, is dat natuurlijk een hele rare situatie. Woonminister Keizer zou een deel van het geld dat nu is gereserveerd voor woningcorporaties kunnen neerleggen bij particuliere verhuurders. Maar daar zijn die corporaties niet blij mee. Zij dreigen nu naar de rechter te stappen. Spanje gaat toch onderzoeken of een lek in de cyberveiligheid... misschien de oorzaak was van een grote stroomstoring vorige maand. Er wordt onderzoek gedaan naar kleinere elektriciteitscentrales... die mogelijk niet goed beveiligd waren. Direct na de storing werd nog gezegd dat een cyberaanval... in elk geval niet de oorzaak was. Vanmiddag herdenkt Enschede de vuurwerkramp. Precies 25 jaar geleden vond er een explosie plaats in een vuurwerkopslag in de woonwijk Roombeek. 23 mensen kwamen om het leven, 950 mensen raakten gewond... en zo'n 200 woningen werden verwoest. Verslaggever Matthijs van der Wiel is op de plek waar het gebeurde. Mevrouw die haar honden uitlaat komt langs. Goedemorgen. Bent u erbij vanmiddag? Ja, ik ben er wel bij vanmiddag. Belangrijk moment. Ja, dat heeft gewoon veel impact. Eh, de, de angst van uh, wat gaat er gebeuren. We zijn ook gevlucht met de eh, katten naar mijn ouders in Noord-Holland. Heel bizar. Je komt er dan achter van wat, wat belangrijk is op zo'n moment. En dan krijg je het weer nog. Opnieuw een prima lentedag vandaag droog. Weinig wolken en volop zon. Het is wel ietsje frisser dan afgelopen dagen.